Vijf uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Bij een bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker acht doden en meer dan 100 gewonden gevallen. De bom zat verstopt in een vrachtwagen, zegt de politie. En plofte in het centrum van de stad, vlakbij een complex van het leger. Alle slachtoffers zouden burgers zijn. Veel huizen en winkels zijn beschadigd. Het is niet duidelijk wie of wat het doelwit was. In Jemen is een Franse gijzelaar vrijgelaten. Het gaat om Isabel Priem, een medewerkster van de Wereldbank... die in februari werd ontvoerd door Houthi-rebellen in hoofdstad Sanaa. Ook haar vertaalster werd, gevangen genomen, maar die kwam in maart al vrij. Volgens de verklaring van de Franse regering keert Priem in de komende uren terug naar huis. In juni verscheen nog een videoboodschap op internet... waarin ze een oproep deed aan de Franse premier Hollande... en de jemenitische president Hadi om haar te helpen. Burgemeester John Stellinga van Schiermonnikoog is gisteravond met onmiddellijke ingang opgestapt. In een verklaring staat dat zich in zijn privésituatie een aantal veranderingen heeft voorgedaan die nu al zijn aandacht en tijd vragen. Stellinga schrijft dat het hem spijt dat hij ontslag moet nemen, omdat het voor het eiland en voor zijn dierbaren beter is als hij opstapt. De gemeenteraad en commissaris van de Koning betreuren het besluit van de 57-jarige Stellinga, maar gaan niet in op bijzonderheden rond zijn vertrek. In Al van der Rijn, waar maandag twee bouwkranen omvielen... is een man van een, een van de pontons gehaald. Hij is meegenomen naar het politiebureau en zal morgenochtend worden verhoord. Het is nog onduidelijk wat hij precies van plan was. De man van 61 werd betrapt door een toezichthouder van de gemeente. Gisteren waarschuwde burgemeester Spies ramptoeristen... die kunnen volgens haar rekenen op een lik-op-stuk beleid van politie en justitie. Er zijn onder meer mensen op auto's gaan staan... om foto's te maken van het getroffen gebied.